Clemens Peters met het NOS-journaal. Een van de Israëlische ambassade laten gaan. Inclusief de beveiliger die betrokken was bij het schietincident van gisteravond. Daarbij kwamen twee Jordaniërs om het leven. Volgens Israël viel een van hen de beveiliger aan. Israël wilde het personeel al direct na het incident terughalen, maar Jordanië wilde de beveiliger eerst ondervragen. Het incident op de ambassade komt bij de spanningen die er al zijn over de Tempelberg. Jordanië is boos over de detectiepoortjes die Israël daar heeft neergezet. En dat deed Israël nadat twee Israëlische politiemensen waren doodgeschoten bij de Tempelberg. In het zuiden van Spanje is een man uit Roosendaal opgepakt voor grootschalige drugshandel. Hij zou lid zijn van een bende die via de haven van Antwerpen duizenden kilo's harddrugs zou hebben gesmokkeld. Het zou gaan om heroïne en cocaïne. De man van 34 probeerde tijdens zijn arrestatie de politie om de tuin te leiden door een Estlandse identiteitskaart te laten zien. Het boek over de laatste jaren van Nelson Mandela is uit de handel gehaald. Het boek is geschreven door de lijfarts van de voormalige Zuid-Afrikaanse president en kwam vorige week uit. De nabestaanden van Mandela hadden daar veel bezwaren tegen. In het boek staan medische details en ook beschrijft de arts dat familieleden van Mandela geregeld ruzie maakten. De uitgever haalt het boek uit de winkel uit respect voor de familie. Die dreigde naar de rechter te stappen. Op het EK voetbal voor vrouwen heeft Oranje zich geplaatst voor de kwartfinales. In Tilburg werd gisteravond met 2-1 gewonnen van België. Voor Nederland scoorden Spitsen en Martens. Het was de derde overwinning voor Nederland. De kwartfinale is zaterdag in Toetegem. In de Amerikaanse staat Texas is opnieuw een migrant overleden die in de truck zat, die eergisteren werd ontdekt in San Antonio. Daarmee staat het dodental op 10. De vrachtwagen was achtergelaten op een snikhete parkeerplaats. In de laadruimte zaten 38 mensen, ze hadden geen water en moesten om de beurt ademhalen door een gat in de vrachtwagen. Het weer. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. Ook morgen nog enkele buien bij zo'n 19 graden. In de middag wordt het droog en dan schijnt af en toe de zon.